voor spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. De PV morgen presenteert partijleider Wilders de plaatselijke lijsttrekker. Dat doet hij bij de Essalam moskee in de wijk Feyenoord. Vorige week maakte Wilders bekend dat de PVV ook in Utrecht meedoet. Hij wilde eigenlijk in 60 gemeenten meedoen, maar er zijn niet genoeg geschikte kandidaten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. Viervoudig toerwinnaar Chris Froome heeft positief getest op doping bij de Ronde van Spanje. Wielerunie UCI meldt dat hij te veel salbutamol in zijn urine had. Dat is een middel tegen astma. Froome, die de Ronde van Spanje won, zegt dat hij veel last had van astma... en dat een dubbele dosis van het middel werd genomen op advies van zijn ploegarts. De republikeinse senaatskandidaat Moore uit Alabama heeft zich nog niet neergelegd bij zijn verlies. De verkiezingen voor een zetel in de Senaat in Washington verloor hij met een zeer kleine meerderheid van de democraat Jones. Moore denkt nu na over hertelling. President Trump heeft de nederlaag van zijn partijgenoot wel erkend en de democraat gefeliciteerd. Nederlandse computergebruikers hebben dit jaar het meest gegoogeld naar de naam Anne Faber. Google heeft een jaarlijstje met de meest gebruikte zoektermen gepubliceerd. Anne Faber werd in oktober vermist en na twee weken werd ze vermoord teruggevonden. Andere veelgebruikte zoektermen zijn stemwijzer, Patricia Pai, Abdelak Nouri en staatsloterij Oudejaarstrekking. De evenementen in het kader van het Mondriaanjaar hebben 110 miljoen euro opgebracht. In totaal kwamen er 600.000 bezoekers af op het themajaar, meldt de organisatie. Aanleiding voor het jaar was het 100-jarig bestaan van kunststroming De Stijl, waar Mondriaan het bekendste voorbeeld van is. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het oosten eerst nog even al natte sneeuw. Vanmiddag even wat droger. Er staat vrij veel wind en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen buien, soms ook wat zon en een graad of 5.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 Somewhere along the lines, we started. 106.9 ZFN Your love is killing me, catch me, catch me, come and catch me. I want you now. I know you can save me, come and save me. I need you now. I am yours forever, yes forever.